Start. Waterwalgemoed met het RWS Journaal. Belangenorganisaties van ouderen en gehandicapten waarschuwen dat er in de toekomst minder aangepaste huizen worden gebouwd. Dat zou komen doordat minister Blok de bouwregels wil versoepelen. Om woningbouwers meer vrijheid te geven worden bijvoorbeeld de minimale afmetingen van deuren en gangen geschrapt. En daardoor zouden de huizen minder toegankelijk worden voor mensen in een rolstoel. Nederland staat derde op een lijst van belastingparadijzen... die is opgesteld door Oxfam Novib. In de lijst staan alleen Bermuda en de Cayman-eilanden hoger. Volgens Oxfam geven de landen in de top van de lijst bedrijven te veel mogelijkheden om belasting te ontwijken. En daardoor lopen ontwikkelingslanden volgens de hulporganisatie miljarden aan belastinginkomsten mis. Op Nederlandse markten worden regelmatig gestolen spullen uit winkels verkocht, meldt het AD op basis van onderzoek door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Sommige marktkooplui zouden ook onderdak bieden aan buitenlandse dievenbendes. Volgens de branchevereniging van marktverkopers worden de gestolen spullen vooral op jaarmarkten en braderieën verkocht, waar minder controle is. Het aantal dodelijke fietsongevallen in Nederland is sinds 2004 niet gedaald, terwijl het totaal aantal dodelijke verkeersongelukken wel flink afnam. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek blijft het aantal fietsdoden schommelen rond de 180 per jaar. Bijna de helft van de doden is 75 jaar of ouder. De meeste ongelukken gebeuren smiddags tussen 12 en 4 uur. Zwemster Ranomi Kromowidjojo heeft goud gewonnen op de 50 meter vrij... tijdens de laatste dag van het WK Korte Baan in Canada. De 26-jarige Groningse tikte als eerste aan in 23 seconden en 60 honderdste. Kromowidjojo won met de estafetteploeg eerder vannacht al zilver op de 4x50 meter. Het weer, de dag begint met een afwisseling van wolken en zon. Lokaal kan het mistig zijn. Later meer bewolking en ook kans op wat motregen. En het wordt vandaag een graad of acht. Dit was de ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Ook in het westen van het land komt plaatselijk dichte mist voor... Op de A5, hoofddorp richting Amsterdam, is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Raasdorp. De weg is helemaal afgesloten. En door de mist zijn een aantal spitsstroken niet open vanochtend, onder meer op de A12 Den Haag-Utrecht.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 起好。 coming.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 a reason why we're both in the driver's seat. This is a one way street. Going places filled with a million faces. All have a point of view, but I only want to be with you. Superior, I want to take you higher. Let's set the house on fire.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 stop if you tried it. take it off now, girl. Cause I wanna see inside what you like.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 saw two.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 world. Stuur je allemaal fijne dagen en...